Het is er nu nacht, wat het zoeken naar slachtoffers moeilijk maakt. Veel Japanners kunnen niet terug naar huis... en brengen de nacht door in sporthallen. In Tokio lopen duizenden mensen over straat omdat het openbaar vervoer is stilgelegd. De Japanse regering heeft 300 vliegtuigen en 40 schepen paraat om bij daglicht aan de slag te gaan in het zwaarst getroffen gebied in en om de stad Sendai. De tsunami heeft een kuststrook van meer dan 2000 kilometer getroffen. Vicepremier Verhagen erkent dat Nederland bij de evacuatie in Libië door Nederlandse militairen geen toestemming heeft gevraagd aan de Libische autoriteiten om het luchtruim binnen te komen. Dat was in strijd met normale gebruiken, zei hij na afloop van de ministerraad. Het kabinet gaat nog meer Libische tegoeden bevriezen. Minister De Jager zei dat de tegoeden worden bevroren van bijvoorbeeld de Libische Centrale Bank. Nederland trekt op dit punt één lijn met andere landen in de EU. Eerder waren ook al tegoeden bevroren, maar alleen van personen zoals Gaddafi en mensen om hem heen. Op een top in Brussel hebben de Europese regeringsleiders gesproken over Libië. Frankrijk heeft de oppositie in Libië erkend als de wettelijke vertegenwoordiger van het Libische volk. De rest van Europa wil zover niet gaan. Wel zijn alle EU-leiders het erover eens dat Gaddafi onmiddellijk moet vertrekken. Schaatser Bob de Jong is in Insel wereldkampioen geworden op de 5000 meter. Hij was twee seconden sneller dan de Zuid-Koreaan Seung Hoon Lee. Brons was voor de Rus Skobrev. Wouter Oldeheuvel werd zevende en Jan Blokhuizen werd gedisqualificeerd. Bij de vrouwen was er een volledig Nederlands podium op de 1500 meter. Irene Buust won goud voor Diane Valkenburg en Jorien Voorhuis. Op de 1000 meter bij de mannen waren er ook twee Nederlandse medailles. Kjeld Nuis en Stefan Groothuis eindigden achter Johnny Davis als tweede en derde. En dan nog het weer.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 Daarna komt Warm Public met All Right Moves. Jason no one here to say ik ben het. Ja, dat was... King of Anything van Sarah Barley's. Ja, daarvoor One Republic van All The Right, met All The Right Move. Ja. Ja, en daarvoor Jason Rulo met In, Over My, my Head. I See You T. Ja, inderdaad. Sorry, dat was een persoonlijk intermezzo. Ja, nou, we hebben nog niet zoveel laatste nieuws uit, eh, uit Japan of Libië. Nee, klopt. Dus eh, ja, mocht er nog iets gebeuren tussendoor, ja, dat melden wij het natuurlijk even in de uitzending. Ehm, ja, we gaan nu eventjes toch even naar een klassieker luisteren. We, wij luisteren veel te weinig naar klassiekers, vind ik, in deze in show. Klopt. Dus we gaan, luisteren naar... Naar, eh, naar, gouden ouwe. Ja. En let op, dit akkoordje is hetzelfde als bij Adele. Bij Rolling in the Deep. Ja, een beetje. Maar is gewoon gitaar. Komt-ie. Vlinders in mijn hoofd, sinds een dag of twee, aangenaam verdoofd, kwast als vergeten. time. I am, I am, I am, I am, I am. Just put your paws it. cause you were born this way, baby. just be a queen. Don't be a bride, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, Subway we can rejoice the truth.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 Ja, Born This Way van Lady Gaga. Heerlijk nummertje. Ja. Born This Way. Daarvoor Sarah Bareilles met All The Right Moves. Nee, met Kings of Anything. En One More Public met All The Right Moves. Dat bedoelde ik. Ja, en er is... Eh, ja, we komen iets eerder als, uh, als gepland eh, komen erin. Want er is ja, net heet nieuws vanuit Japan. Want er worden maar liefst 88.000 mensen vermist. Dat is toch ongelooflijk. 88.000. Even om het in uh, perspectief te zetten, in Zandvoort alleen al woonden er 16.000. Dus we zijn ongeveer, nou even snel rekenen, een stuk of 4, 5 keer Zandvoort aan mensen vermist. Snap je dat? Ja. Dat is toch bizar veel? Dat is echt... En het is ge... er zijn voetgolven gezien vanaf... Uh, of, eh, over een lengte van 2000 kilometer over de Japanse kust. Ja, van 10 meter hoog. Ja, en dus de laatste berichten zijn dat er lichamen aanspoelen op het strand. Ruim 80, 200 of zo al. Er zijn 80 plaatsen waar eh, brand uitbrak. Dus niet, niet normaal. Nee, er eh, zijn ook olieraffinaderijen zijn helemaal ontploft en zo. En, eh, ja. Vloedgolf was 10 meter hoog. Ja. En ja, er is nu ook op dit moment een vloedgolf op Hawaii aangekomen. Aan de westkust van Amerika. Die waren ehm, ongeveer 2 meter hoog. Maar in Amerika, Zuid-Amerika en, nog wat landjes, Australië, Indonesië, nemen ze het zeker voor het onzeker. En hebben ze een gedeelte van de kust geloof ik geëvacueerd was het laatste nieuws. Ja. Dus ja. Al met al een, eh, een hoop, eh, ja, een hoop narigheid vandaag. Klopt. En dan, om even nog een ander leuk nieuwtje te melden. Bob de Jong is zojuist op de, op de 5 kilometer eh, wereldkampioen geworden. Nou, met schaatsen. Nou, dan gaan we nu eventjes luisteren naar uh, 2 Met een misschien niet zo toepasselijk nummer, nummer Beautiful Day. Maar toch, blijf wel een mooi nummer.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 Het vuur dat zat te laaien, is nou een vlam die waakt. Ik zou niet eens meer weten waarmee je mij nog raakt. Ik ken jou als geen ander, je bent aan mij gewend. Ik mis je zo, terwijl je hier nog bent. Werd de tijd maar teruggedraaid. gedraaid, kon ik maar opnieuw met jou beginnen. Mocht ik het maar één keer samen met jou overdoen. Je mond is lauw geworden, je hart is afgekoeld. De tranen in je ogen zijn niet meer voor mij bedoeld. De rozen op de tafel, ze bloeden langzaam dood en ik vergeef jou op de automatische piloot. Ik kan jou niet meer voelen en jij drinkt niet meer door. We zijn er nog, maar gaan er niet meer voor. Ver de tijd maar terug. zacht, mijn lief, ik hou van jou. Talking, talking, talking, now I'm a dead man walking, walking, walking. I hear the angels talking, talking, talking, now I'm a dead man. I hear the angels talking, talking, talking, now I'm a dead man walking, walking. en gemeen. En je strijdt, omdat de aarde leidt. Maar zelfs als de zon voorgoed verdwijnt, je vecht nooit af. De eens is met je vecht nooit alleen. Ja. Heerlijk nummer Daarvoor de script met Dead Man Walking. En daarvoor werd het eruit met rugdraait van... Jeroen van der Boom. Jeroen. En daarvoor YouTube met Beautiful Day. Het zijn echt alle, alle vier persoonlijke favorietjes. Ja, klopt. Heerlijk. Heerlijke nummertjes. En eh, we, zaten, we zaten net even een beetje door de lijst heen te, heen te scrollen.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 Ja, en eh, ja, onder het mom van eh, de tsunami Japan eh, gaan we nog eventjes naar een stukje nieuws luisteren. in 60 seconden. Ja, in 60 seconden. Het dodental door de verwoestende aardbeving en de tsunami in Japan loopt met het uur op. Het officiële dodental is 95, maar er zijn ook berichten dat er alleen al in de zwaar getroffen stad Sendai 2 tot 300 mensen zijn omgekomen. De totale omvang van de schade is nog niet duidelijk. Op beelden is te zien hoe auto's en huizen zijn meegesleurd door het water. Japanse media melden verder dat er een passagiersschip met zo'n 100 opwarende spoorloos is verdwenen. En contact met het schip is er niet meer geweest. Ook wordt in het noorden van Japan een trein vermist. De vloedgolven hebben inmiddels ook de Hawaïaanse eilanden bereikt. Kustwoners waren naar het binnenland gevlucht. Maar de schade op de eilanden lijkt mee te vallen. Ook Taiwan, Australië, Rusland en de Filipijnen vreesden voor een tsunami, maar ook daar lijkt het mee te vallen. Dat was even snel een stukje nieuws. Nou, gelukkig dat het eh, in, de omgeving, zeg maar, de, om de... Ja, om, de, om het rampgebied heen, heen ja, de, de, landen om de grote, dat grote daar, heen, ja, Dat het daar mee valt, zeg maar. Dus dat is wel eh, een voordeel. Ja, het had ook, had ook zomaar kunnen zijn dat die golven daar natuurlijk ook nog zo enorm hoog waren. Maar ja... Precies, dat meerdere landen getroffen waren. Ja, je weet niet wat er nog gaat komen. Je hoeft zomaar nog een naschok van 8, eh, nog wat eh, bij te komen. En je zit met hetzelfde probleem. Dat is waar. Maar laten, ik laten we het niet hopen. dat, dat gebied is wel echt extreem, eh, hoe noem je dat? Extreem gevoelig voor dat soort dingen eigenlijk. Klopt, omdat ze ook dicht bij die, bij die platen zitten. Ja, ja wij, wij hebben er echt gelukkig geen last van. Nee, klopt. Het zou echt een nachtmerrie zijn, denk ik. We gaan nu luisteren naar...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 know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play with you. Get me, got me good. Now watch me. Woo! It's a different species. Me and DC, let's party on the White House lawn. Right. Tiger Woods times Jesse James equals Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. <laughs> Pa' fuera, pa' la calle. Dale mamita, tírame ese baile. Dale mamita, tírame ese baile. I see you watching me. You see me watching you. I love the way you move. I like them things you do like. Don't stop. tricking on love Ja, dat is Usher met Pitbull. DJ Don't, don't ja, DJ God in Falling in Love. Ja, die komt er zo aan. Ja. En dit is uh, Enrique Iglesias met uh, Pitbull. Ja. Weer Pitbull. We houden van honden hier. Eh, met I Like It. Ja. En ja, het zit er alweer bijna op. De tijd gaat snel, hè? Klopt. Want het is al het alweer bijna 7 uur. Het is 6 voor 7. Het is het einde van het weekend in deze week. Ja, we gaan, we gaan het weekend in. Klopt. Volgende week misschien een thema-uitzending met Londen. Zoiets. Misschien. Eh, ik, hoor al een of andere Kane of zo. Uit Den Haag met London Calling. Of uh, Bluff met Liefst uit Londen. Ik kan nog wel een paar verzinnen hoor. Ja, dat, klopt. Eh, maar nou, nou nu luisteren naar, naar Usher en Met DJ Cuddles Falling in Love Again. En daarna hoor je nog waarschijnlijk een stukje van Kill for a Broken Heart van onze eigen Ben Sanders.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 Now I'm as global as soccer, lale flaca. I wanna be your guy, no, not your dada. Dale, abre ahí, papá Nicolás, baby, let me see. Yo soy el cubanito que está tostadito, yo fresco, no, ok, ven un poquitito. Let's take over the world.